uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. In Beels-Baskeland zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan. Zij ze de vrijlating van bijna 400 ETA-leden... die nog vastzitten in Spaanse en Franse gevangenissen. Vooraan in de mars liepen ex-gevangenen van de ETA... en andere leden van de voormalige terroristische organisatie. De ETA-leden die nu nog vastzitten... zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het dodental na de aardbeving in Ecuador is opgelopen tot 233. President Correa heeft dat bekendgemaakt. Vanochtend werd nog gesproken van 77 doden, al zei de vicepresident toen wel dat het dodental nog zou oplopen. Ecuador werd vannacht getroffen door een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De regering heeft 10.000 militairen naar het getroffen gebied in het noordwesten gestuurd. De schade is vooral groot in de economisch belangrijke stad Guayaquil. In Brussel hebben duizenden mensen een protestmars tegen terreur gelopen. De organisatie had 15.000 mensen verwacht, maar volgens de politie was het nog niet de helft. De betogers liepen onder meer door de Brusselse gemeente Molenbeek... waar terreurverdachte Abdeslam werd opgepakt. Het idee voor de mars ontstond kort na de aanslagen in Brussel. De tocht was eigenlijk eerder gepland, maar werd vanwege mogelijke dreiging opgeschort. Het is de Nederlandse tennisters niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Fed Cup... De vijfde beslissende partij, een dubbelspel, werd in drie sets verloren van Frankrijk. Kiki Bertens had eerder vandaag Nederland nog op 2-1 gezet. Daarna verloor Aranska Rus, waarna het beslissende dubbelspel moest worden gespeeld. Daarin waren de Françaises Mladenovic en Garcia te sterk voor Bertens en Richel Hogekamp. Frankrijk speelt in de finale van de Fed Cup tegen Tsjechië, dat in de andere halve finale won van Zwitserland. Het weer, nog enkele buien, maar vanuit het noordwesten opklaringen. Vannacht kans op mist en mogelijk vorst aan de grond.